Zes uur. Freddy van Tijn, Rouge zijn drie politieagenten doodgeschoten. Dat meldt de burgemeester van de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana. De schutter is door de politie uitgeschakeld. Er zijn verschillende gewonden, hoeveel is onduidelijk. Over de toedracht is ook nog niks bekend. Een schietpartij zou in de buurt zijn geweest van het politiebureau. De straten daar zijn nu afgezet. Anderhalve week geleden waren in Baton Rouge felle protesten... nadat een zwarte cd-verkoper, Elton Sterling, was gedood door politiekogels. Het onderzoek daarnaar loopt nog. De letselschadeadvocaat van een grote groep Nederlandse nabestaanden van de ramp met de MH17 zegt dat er een akkoord is gesloten met Malaysia Airlines over schadevergoeding. Over de inhoud van de regeling wordt niets bekendgemaakt. De partijen hebben geheimhouding afgesproken. In Vijfhuizen werd vandaag herdacht dat twee jaar geleden het toestel van Malaysia Airlines werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft aanhangers van president Erdogan en van de Gulen-beweging bemiddeling aangeboden als ze met elkaar in gesprek willen. In Rotterdam en andere plaatsen zijn vernielingen aangericht aan culturele centra van de Gulen-beweging. In Rotterdam worden instituten van de beweging nu extra bewaakt. De Turkse president houdt Gulen, die in de VS woont, verantwoordelijk voor de mislukte militaire coup. Turkije heeft de VS om zijn uitlevering gevraagd. En westerse regeringen kunnen een officiële brief verwachten uit Turkije... waarin de uitlevering wordt geëist van aanhangers van de Turkse geestelijke Gulen. Dat heeft president Erdogan laten weten. Dit weekende zijn al 6000 mensen in Turkije opgepakt. Vooral militairen en rechters en ook Erdogans eigen militaire adviseur. De president wil zo alle instituten zuiveren van Gulen-aanhangers. Het weer. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht kan er lokaal nevel of mist voorkomen. Morgen begint de dag hier en daar grijs, maar later schijnt volop zon.